Eerst een klomp met het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU zijn het in Brussel niet eens geworden over gezamenlijke maatregelen tegen Israël. Er lagen tien voorstellen van EU-buitenlandschef Callas op tafel. De ministers kunnen daar alsnog mee instemmen als Israël zich niet houdt aan de afspraken die vorige week met de EU zijn gemaakt over het toelaten van hulp tot Gaza. Bij een autoongeluk in Frankrijk is een Nederlands meisje van zeven om het leven gekomen. De moeder en nog een ander kind raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag bij Le Bardon, in het midden van Frankrijk. Volgens een Franse krant zat de moeder met haar drie kinderen in de auto. De bestuurder zou een van haar zoons zijn geweest. Die verloor de macht over het stuur tijdens een inhaalactie. Frankrijk wil volgend jaar flink bezuinigen om het begrotingstekort en de staatsschuld omlaag te brengen. Er moet in totaal bijna 44 miljoen euro bespaard worden, onder meer op onderwijs en zorg. Alleen defensie wordt niet gekort. Volgens premier Bayrou staat Frankrijk op de rand van de afgrond en zijn de bezuinigingen hard nodig. Woonwinkel Riviera Maison krijgt een gedeeltelijke doorstart. Een ander meubelbedrijf neemt de naam over en zal producten blijven verkopen via andere winkels. Het personeel, de fysieke winkels en de webshop van Riviera Maison zitten niet bij de deal. Het Rode Kruis zegt aan het eind van de eerste vierdaagse dag... zo'n 300 tot 350 mensen te hebben behandeld met meerdere blaren. dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar rond deze tijd. Het was daarmee redelijk druk, maar de verwachting is dat er de komende dagen... een groter beroep op de blarenprikkers zal worden gedaan. Onder meer door regen. Natte sokken en schoenen leiden eerder tot blaren. Het weer, vanavond een enkele bui, maar vannacht regent het vaker. Het koelt af tot minimaal 14 graden. Morgen eerst veel regen, maar later in de middag is er zon. door 20 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is ontzettend druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Meer dan een half uur is de vertraging tussen Aalsmeer en Knoop het Rotterpolderplein over 8 kilometer door de werkzaamheden op de A10. Op de A10 tussen Slotenvaart en Deugedam 13 kilometer file, 10 minuten vertraging op de N202 Amsterdam-Ijmuiden bij de A22 en een kwartier op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Waterland, Broek in Waterland Noord.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 Yeah, and that's good for me. Ain't it crazy how life can turn around when you made that blue? over mee. I'm putting more pillows on the bed sheets, watching crime shows on the TV, drinking herbal tea. And <laughs> she says that's good for me. Yeah, and I spend a little less time on the road. I care a little more about getting home. I'm slowing down. Cause waiting for me boy's dream everyone talked about. Yeah, that one night changed my gaat over het gevoel van thuiskomen bij mevrouw Talia. En gewoon de simpele dingen doen. Zitten en een film kijken, een kopje thee drinken, vertelt James Johnston. Het zijn die momenten die ik meer dan ooit waardeer. En ik wilde die vreugde in een liedje vastleggen. We hoorden hem in de openingssong Good For Me.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 Los Lobos in topvorm. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte. canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando. Ya mis lágrimas se están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola sombra sola mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Con la pistola y el corazón. Dit is het favoriete album van de maand. Whiskey, Lies en Alibis is een indrukwekkend debuut dat William Beckman's status als een van de meest veelbelovende traditionele countryzangers van zijn generatie bevestigt. Het album is een aanrader voor liefhebbers van klassieke country met een moderne persoonlijke twist Lonely Over You. Mantovano I'm solo dancing in denial Here in the dark Falling apart I'm wearing misery with style Free falling in a downward spiral Blue as your eyes Since your goodbye Darling, you in I turn while the thought of you burns doing heartache, heartache with you. Leave such a pretty pain. How sweet laatste studioalbum met nieuw materiaal dateert alweer van 2022, ruim drie jaar geleden. Gelukkig verschijnt in oktober Rancho Deluxe, een album vol nieuw werk van de singer-songwriter uit Nashville. De eerste single van Nicky Bloom is Upbeat en een ode aan de Cumberland River, waar ze graag kanoot met haar muzikale partner Jesse Noah Wilson. Fresh New Country started out, it was a beautiful day. The sun was shining, not a touch of gray. We headed down to the river to shake off the blues, singing ooh. Didn't hesitate, shoved off the bank it didn't call for rain. But when we rounded that bend, it hit us like a train. And the thunder clacked, and the sky turned black. We were hollering, ooh. volle prijzenkast en vier studioalbums achter zijn naam was de vraag wat hij met nummer 5 zou doen. Op zijn lauweren rusten? Nee. Volgens Parker McCollum is zijn gelijknamige album zijn meest gefocuste. Het album staat vol met pareltjes, waaronder Good Times Charlie Scott the Blues, waaraan ook Cody Johnson meewerkt. Everybody's gone away. Said they're moving to LA. There's not a soul I know around. Everybody's leaving town. Some call a freight, some call a plane. Find the sunshine, leave the rain Is there Gardener Gardiner is een zanger en muzikant uit Nieuw-Zeeland. Gardiner is gedeeltelijk blind, maar heeft ondanks deze beperking een succesvolle muziekcarrière opgebouwd. Georgie Daniel is een zangeres die regelmatig samenwerkt met Bevan Gardiner. Zij staat bekend om haar heldere stem en wordt vaak genoemd als begeleidend vocalist in Gardeners optredens en opnames. Zij tekenen voor deze cover van de week. made me feel I could fly. But I love you. Whatever is waiting for me, if this is goodbye. If this is goodbye we're made out Het is geen geheim dat een vrouw in de countrymuziek twee keer zo hard moet werken. Maar dan met de helft van de tijd, vertelt Annie Bosco. Er is constante druk rond de leeftijd, uiterlijk en hoe je jezelf presenteert. Mannen kunnen verschijnen met een pet en een spijkerbroek. Maar bij ons werkt dat niet zo. Vrouwelijke artiesten hebben altijd een kleiner deel van de countrymuziekmarkt gevormd. Maar als ze doorbreken, dan breken ze groots door. Wie weet komt die grote doorbraak met Country Girls. She's a cowboy, she's a lady. She's and five to nine. Raising hell and babies, hot as mama's fried chicken. Keeps her booze kicking. country girl. Country girls. She's a firecracker, she's daddy's tracked, little small town, big city. She's hauling bells, dirt under nails, but keeps it so damn pretty. All the hats, all the cattle, sitting high. Sterren van toen. Foster en Lloyd was een Amerikaans duo bestaande uit singer-songwriter Rodney Foster en Bill Lloyd. Ze begonnen samen te werken in 1986 in Nashville, waar ze beide als staff-songwriters actief waren. Hun muziekstijl combineerde traditionele country met invloeden uit pop en rock, met karakteristieke samenzang en intelligente teksten. Met Fair Shake scoorde ze in 1989 een top 5 hit. show you love don't have to hurt. Started with a clean slate, no need to play it safe, just let it work. Too many hard times, too many slick lines. Looks like the whole world's on me. You have had hair down, wipe off that old frown. and I'll show you how good looking gets. All I want's a fair shake, a chance to show you love don't have to hurt. Starting with a clean slate, no need to play it safe, just let it work. You feel burned out, nothing's turned out the way you thought it would. Please don't hold out, it just might work out, it just might grow. 1990 stopten ze als duo om in 2010 weer bij elkaar te komen. Maar de grote successen bleven uit. Crazy Over You was hun debuutsingle en deze song bleef steken op een vierde positie. Tot slot luisteren we naar Is It Love? Crossroads. Country Flashback. achter ons. Nu weer naar het heden. Somewhere in the South van Larry Fleet roept gevoelens van nostalgie op... en beschrijft de schoonheid en eenvoud van het leven in het zuiden... singing a Dixieland tune. sign kids are on Spotlight. Hun muziek combineert traditionele Mexicaanse invloeden met Amerikaanse roots, wat zorgt voor een aanstekelijke en dansbare sound. De Tigas Brothers worden vaak geprezen als een van de beste live acts in Texas en hebben een trouwe schare fans, die soms honderden kilometers reizen voor hun optredens. Boogie Woogie Mamacita werd uitgebracht als single en groeide uit tot een publieksfavoriet tijdens live optredens. Boogie woogie mamacita I wish you'd dance with me I've been waiting here so long For the band to play a slow song Boogie woogie mamacita across the dance floor. Every step just makes more. Spanish cutie, I like. stole her heart away, my boogie woogie babe. Deze song is een bewerking van het bekende Mexicaanse volkslied over de mythische figuur La Llorona, de huilende vrouw. De Tigas Brothers geven er een eigen draai aan door het te combineren met hun Tex-Mex en country invloeden. De uitvoering is zowel respectvol naar de traditie als vernieuwend door de toevoeging van accordeon en hun karakteristieke samenzang. were sitting by a campfire, sipping on cold beers, passing around the guitar and singing about our fears. When a Mexican vaquero who couldn't hold a tone sang about a story and it chilled us to the bone. La Llorona. The story's about a widow who found a loving man but didn't like her children, so she made an evil plan. She drowned them in a river but her deed was done in vain. When he found out what she had done, well, he left her that same day. La Llorona. La Llorona. Soaking wet from head to toe. You drowned all your kids for a man you didn't know. Now you're crying all the time, cause you got no one to hold. La Llorona. kids. If you float that Guadalupe and you find you're all alone, watch out for that weeping woman. She'll claim you as her own. La Llorona. Het refrein van Keeping Country Alive bevat verwijzingen naar country-iconen als Merle Haggard en benadrukt het belang van het doorgeven van tradities. Dat probeer ik wekelijks te doen in dit programma. Tot volgende week. Dag. pennies on a track called lightning bugs in a mason jar. Had a rock for a ball and a stick for a bat. Chipper Jones in that backyard. Fast as number three, I turned 16. That first pinch of dip turned me pick her up. There's a girl on the porch and it gets to the door. Her daddy strikes the fear of God in that boy. Mama says, honey, they're just kids. Growing up just like we did. Here's to the ones keeping old Merle spinning.